uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De film Coda heeft op het Oscar Gala de prijs gewonnen voor beste film. De film over een gezin waarin alleen de dochter niet doof is... was voor drie Oscars genomineerd en won ze ook alle drie. Zo won Troy Kotzer de Oscar voor beste mannelijke bijrol... de tweede keer dat een dove acteur in de prijzen valt. De Oscar voor beste acteur ging naar Will Smith. Hij krijgt de prijs voor zijn rol in King Richard... de film over de vader van tennister Venus en Serena Williams. Kort daarvoor had Smith nog ophef veroorzaakt toen hij het podium opkwam om komiek Chris Rock een klap te geven. Die had een grap gemaakt over Smiths vrouw Jada. De Oscar voor beste actrice was voor Jessica Chastain voor haar rol in The Eyes of Tammy Faye. De Turkse president Erdogan vindt dat er een wapenstilstand moet komen in Oekraïne. Die boodschap heeft hij naar eigen zeggen doorgegeven aan de Russische president Poetin. De twee spraken elkaar telefonisch. In het gesprek heeft Erdogan verder benadrukt dat de humanitaire situatie in Oekraïne moet verbeteren. Vandaag starten in de Turkse stad Istanbul opnieuw vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. Turkije bemiddelt omdat dat land met beide partijen goede betrekkingen heeft. De NAVO is niet uit op een ander regime in Rusland. Dat heeft de Duitse premier Scholz benadrukt in een interview met de Duitse omroep ARD. Scholz verwijst naar een eerdere opmerking van president Biden... die zei dat Poetin niet aan de macht kan blijven. Later werd dat door een woordvoerder van het Witte Huis weer gecorrigeerd. Canada gaat voor de tweede keer in de geschiedenis naar het WK voetbal... dankzij een 4-0 overwinning op Jamaica. 20 deelnemers aan het WK in Qatar zijn nu bekend, waaronder Nederland en België. In totaal doen er 36 landen mee. De komende dagen moeten er nog veel deelnemers bekend worden, want vrijdag is de loting. Het weer. Eerst hier en daar nevel of mist. Minima tussen 2 en 5 graden. Overdag breekt geleidelijk de zon weer op veel plaatsen door. Waar dat gebeurt wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door een ongeluk. 4 kilometer file tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Dik altijd niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het noodweer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee, naar een restaurant leek zo zij Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo te acht.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 De prijs voor beste actrice naar Jessica Chastain voor haar rol in The Eyes of Tammy Faye. De Turkse president Erdogan heeft in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Poetin gezegd dat er een wapenstilstand moet komen in Oekraïne. Vandaag starten in de Turkse stad Istanbul opnieuw vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag gisteravond in de Israëlische stad Hadera. Daarbij kwamen twee Israëliërs bij een busstation om het leven. De daders, waarschijnlijk Israëlische Arabieren, zijn doodgeschoten door de politie. Het weer, eerst regionaal grijs en nevelig, later op veel plaatsen zonnig. Daar wordt het dan 14 tot 18 graden. taking your time getting back. Oh, I thought we left that back in high school. The way you got me waiting here for you. Ain't nobody got time for that. You don't need to lie to me, let it be known.